Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuidland, een half uurtje onder Rotterdam, is gisteravond iemand doodgeschoten. Het gebeurde in een woonwijk. Buren zeggen dat ze schoten hoorden. Rond middernacht pakte de politie bij de A15 een verdachte op. Gebeurde na een crash. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met die schietpartij. Tweede Kamerleden hebben steeds vaker te maken met scheldpartijen, intimidaties en bedreigingen. Blijkt uit een enquête van mijn collega's in Den Haag. 51 Kamerleden vulden hem in. Verslaggever Ewout Kiewit ziet wat die bedreigingen voor impact hebben. Dat heeft ook politieke gevolgen, want bijna een kwart van deze Kamerleden zegt dat ze hun standpunt wel eens voor zich hebben gehouden vanwege mogelijke bedreigingen. De minister van Justitie en Veiligheid is erg geschrokken. Zij zegt dat het niet normaal mag worden dat politici hun werk niet meer veilig kunnen doen. De burgemeester van Den Haag heeft gisteren excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. De stad heeft slavernij ondersteund en ervan geprofiteerd, zei hij. Eerder kwamen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ook al met excuses. En begin deze maand werd duidelijk dat ook het kabinet van plan is om dat binnenkort te doen. De prijzenkast van Taylor Swift is weer wat voller. Vannacht won ze twee beeldjes bij de American Music Awards... die voor favoriete popalbum en de belangrijkste artiest van het jaar. I, I cannot express how unbelievable it is to me that I still get to do this and that you still care. So thank you underlined with 13 exclamation points. I don't know what to say. I love you. Een dankjewel met 13 uitroeptekens dus. Het weer nog. De dag begint mistig, koud en met opklaringen. Later is het vooral bewolkt en zijn er buien. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Het wordt 3 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging op de A7 den overrichting Zaanstad... tussen Wochtem en Af het Averhoorn. Bij de Afwet Averhoorn is de linker reishok dicht. Er staat 7 kilometer met dik 50 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid 7 kilometer met rond de 10 minuten oponthoud. Twee rijstroken dicht na een ongeluk op de N9 Den Helder-Amstelveen.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 Pass the touchy on the left touch on the left hand side, it a go bun. darkened the edges Created a path out of work But colors change Like leaves in a season It was all too much through me days.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 Dat is een van de adviezen van een taskforce... die wil dat meer mensen kiezen voor een studie in de zorg of techniek. Iran heeft extra troepen naar het noordoosten van het land gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad zouden ordentroepen zeker vier mensen hebben gedood. Het weer. Vandaag begint koud. In de noordelijke provincies geldt code geel vanwege gladheid. Plaatselijk kan dichte mist voorkomen. Later vandaag kan er een bui vallen en het wordt 3 tot 8 graden.